Hoewel de nieuwe stormen alweer over de wereld gaan, is er natuurlijk ook de problematiek van na de storm. But I'm confident that with time, you get your life back in order. Everybody okay? I found a man that was floating in his house with his brother floated on a mattress for two days. Alive. Alive. Na de storm. Een serie radioreportages over de nasleep van orkaan Katrina. I'm so tired of this, but it's finally almost over. niet zo goed met de familie Hingle. Vader Red, klusjesman, moeder Brenda, gemeenteambtenares... en dochter Terry, medisch assistente... zitten twee maanden na hun vlucht voor orkaan Katrina... nog steeds, nog steeds ontheemd in een vakantiepark te New Brownsveld in Texas. Moeder en dochter zijn ontslagen en ook de rest van de uitgebreide familie heeft weinig om handen. Al vijf weken volgt verslaggever Gerrit Kalsbeek de familie. In deze aflevering gaan ze samen met Brenda's moeder, Big Mama en zus Barbara Lynn kijken in New Orleans hoe de kansen staan om terug te keren. Luistert u naar aflevering 4 die in het teken staat van God en familie. It's just good to in the house of the Lord. Ja, het is. vorige week dinsdag pagina 7. Onderzoek onder Katrine evacuees heeft uitgewezen dat vier van de tien gaan niet terug. En vier van de tien die een vaste baan hadden, zijn die nu kwijt. En de grootste steun die de mensen hadden gehad in deze barre tijden kwam van God en familie. is a good God. Yes, yes. So like about God, He's an all-knowing God, En and is a powerful God. pray each and every day that you guide my footsteps as I travel along the way. Lord, I need you to protect me each and every day. Oh, life is all Steun van God en familie. Dat geldt zeker voor de familie Hinkel. En die familie is groot. Mijn moeder was Naomi. Barbara is de oudste, dan Dion, dan mijzelf. From Dion, you will see her children, Dee Dee, Jerry, her granddaughter, Deanna, her grandson, Edward. Now, from Ernest and myself, that would be my daughters, Terry Lynn, and then Kim, her husband, Eddie, my grandson, Kenny Jr., Eddie Jr., and, and uh, my nephew, Bill Edward, Bria, and Brianna, Marvin, Ashley, David, And there's another baby DJ. And some of the families, like Eddie, my son-in-law's family, would be more on this side. Toen ze voor orkaan Katrina New Orleans ontvluchtten, waren ze met 54 personen, verdeeld over 12 auto's. Hoofd van de uitgebreide familie is de 75-jarige Naomi, Yeah, we call her Big Mama. In tegenstelling tot wat je zou vermoeden, is Big Mama een kleine, vrije vrouw. Maar met een heldere blik en zo eigenwijs als je je maar voor kan stellen. I didn't want to go. I'm gonna go to the Superdome. I'm gonna go to the hospital. I'm gonna go to the Superdome. You know? And so I'm glad that God works in a mysterious way. You know, for his children. I'm glad that we came here. Deze zondag is een groot deel van de familie verzameld in de Living Oak Baptist Church te New Braunfels. Dat de hele familie tijdig New Orleans ontsnapt is... is te danken aan een speciaal contact tussen Red en de Almachtige zelf. Die heeft hem getipt dit keer toch vooral te vertrekken. The hurricane is act of God. So, I know that. Now, when he told me to leave, took my family, and we survived the storm. So, the Lord's going to look after his children. We're all got children. Wat heeft het je laten zien dat het gaat gebeuren? I saw a ship laying on this side. I was sitting on my porch at home, maybe about a year ago. And I saw the ship land on its side and water coming in all around. Een schip op zijn kant. Coming in, in into the city. Je zag een schip de stad inkomen met allemaal water eromheen. Night of the storm, my wife saw the ship because I had told her about it. She said, "Babe, I saw the ship." What ship? I said, "The ship you said you saw land on its side with the water coming around." I saw it, it was on the news. En Brenda heeft het gezien op precies dat beeld wat een jaar geleden God je heeft laten zien? She saw it, I didn't see it. Zij heeft het op het nieuws gezien? That's right. She saw it. You're really a prophet. So huh? I don't know. You have more visions like that? Huh? Gebeurt het vaker? I think it's, I think it's another one coming to New Orleans. I think it's gonna, I think the French Quarter gonna be underwater. de voorspelling is dat ook het French Quarter zal onderlopen. Underwater. Since they try to save it, God gonna show him he is God. Ze nou. probeert te redden, God zal laten zien dat hij echt God is. God gave me the vision. He showed it to him. Onze lieve heer en Red waren niet de enigen met een vooruitziende blik. Bij dochter Terry ging het zo. A girlfriend and I, uh, of mine had an idea to go and visit Texas. And I told her, I said, well, you know what? I'd like to <laughs> live in Texas, you know. And you know, I was at work and I was daydreaming. I was saying, well, you know, how would I go to Texas and take my whole family with me? Op je werk zat je te fantaseren hoe je in Texas zou kunnen <laughs> wonen met medeneming van je hele familie. To move, to live, you know, and we got Hurricane Katrina. And how long before was that? Maybe a week or so, or two, <laughs> something like that. Yeah. <laughs> Be careful what you ask for. you have reached the Federal Emergency Management Agency. We're sorry. Our agents are assisting other callers. Helaas is de praktijk in Texas een stuk saaier dan gehoopt. Wachten, tv kijken, familie bellen, FEMA bellen. You have reached the Federal Emergency Management Agency. We are working hard to serve you and apologize for this delay. Red en Teddy hebben nog steeds geen cent gehad. Boodschappen doen en koken. The going gonna be knocking on the door. What you cooking? What you cooking? En af en toe de lange reis naar New Orleans. Dit keer gaan Red, Brenda en Terry in één auto... en Big Mama, Barbara en ik in de andere wagen. Big Mama gaat voor het eerst terug naar haar huis. Ze weet dat er water is binnen geweest, maar niet hoe hoog. Onderweg zijn Big Mama en Lin geschokt door de puinhoop die New Orleans ruim twee maanden later nog steeds is. Oh, look at this. Look, look. Jesus Christ. Flipped it right on over. Man. Lord have mercy. Dan ziet Barbara ineens dat er stadsbussen rijden. Look at here. Terwijl zij nota bene buschauffeur is. You mean they're running? What? The bus? Uh-huh. Yeah, see? Ain't nobody call me. Yeah, yeah. I'm going, I'm going you Look, couple of buses. Another one coming. I see him. You working, huh? Working real hard, baby. Hey, I see you with all them people on that bus. But they getting on my nerves, I tell you. <laughs> I love y'all been working. Well, we just kicked off today. Well, I wish somebody called me. Huh? I wish somebody called me and let me know. well, it's, just, it's just a that we Look, at your passenger say, hurry up. They got to get to work on time. <laughs> them people going to beat you up. You make them late. Hey, hold on. Hold on. <laughs> maar neel had broek. Oh. Nou, daar ga je. Denk yes? Oké. Okay. right. Ja, met een gebroken nagel is een beetje moeilijk een latex handschoentje aan te doen. Are you scared? Uh Ze is niet bang voor de ravage die ze misschien aan zal treffen. Nou, mondkapje voor. Ja, het raam is open. De water was hier. Ja. Ik came in, but it didn't damage anything. De vloer is wel nat geweest, maar de meubeltjes zien er nog goed uit. Die de keuken stinkt het gewoon. Like dead, dead mice or something, door je muizen. Dat het mooie houten pakket is een beetje eh, beschadigd door al het water. Je pijn op in deze kamer, echt overhaast vertrokken. Het bordje met eten staat nog. Al die dead cockroaches. Mm Wat doe je kakkelak op de vloer? It's bring them in. Ik my klaar it I want to get. did you save? Een hele vuilniszak vol cd's. Louis Armstrong zie ik hier. Jimmy McGriff. The Whispers. Gerald Albright. Nou, een hele, hele vuilniszak vol. Which CD you missed most? Oh, from the CD, all my gospel. Because I have a whole lot more gospel and I love my jazz. I got some of my jazz in me. <laughs> but I have plenty. I got plenty. I might see what else I could save. I told I want nothing in my room. Nothing. You have any? Nothing, except what I took. Because I grabbed all my pictures. See, I had a son. My son was 17 when he died. And I had all his baby pictures and everything. And I couldn't let nothing happen to that. I could never replace that, you know. He's been dead 20 years now. So he's over 17, He's 20 years geleden is I mean, 20 years, uh, he would be 37. He would be 37, yeah. I have a three-month-old picture, an 18 month old picture, and I have a couple of other little baby pictures. You know, I just started throwing stuff in the trunk, but I throw my pictures in there first, because a lot of times that's what people, after you know disaster, whatever, that's the main thing they wish they would have grabbed. You know, and for some reason that's the first thing I grabbed. I might have left my clothes, but I would have leaving them pictures. <laughs> what she say? I put. I put all your clothes in there in the VCR. Lin vertelde net dat ze overhaast moesten vertrekken. Het eerste wat ze meenam waren de foto's van haar zoon... die op 17-jarige leeftijd is overleden 20 jaar geleden. Hij, was nu, hij zou nu 37 zijn geweest. I'll oh, take this back. Ja, ik heb een foto helemaal want ze zegt, dat is toch wat mensen vaak het meeste betreuren... wat ze niet hebben meegenomen. dat soort dingen die je gewoon niet kan vervangen. Ja, babyfoto's, die ben je gewoon kwijt. En ze zegt, al die troep kan weg heb mijn cd's, ik heb uh, foto's en al die andere spullen. Dat zit me niet. Key the door. The key to lock the door? Why you just turn the lock? Oh. You got your gloves on? <laughs> you finished? Yeah, I hope she is. Nu de kofferbak is volgepropt, wordt Big Mama voor een dutje afgezet bij het huis van Kim en Eddie. En Barbara, ook wel Lin genoemd, vertrekt nog steeds enigszins verontwaardigd naar het busstation om uit te zoeken waarom er wel bussen rijden en zij nog niet gebeld is. Tezelfde tijd gaat Terry naar het medisch centrum waar ze tot voor orkaan Katrina werkte als assistent en bloedprikker. Haar baas, dokter Palazzo, heft de praktijk op. Te weinig cashpatiënten. En nu gaat Terry afscheid nemen en haar bureau ontruimen. We're gonna go see my boss, Dr. Palazzo. She's a really sweet person. Her, her practice was a cash practice. Now look at Red Cross is all set up over here. But she really didn't want to do uh, insurances because it really doesn't work very well for the patients. You know, yeah, they pay, but some of them pay limited amounts of whatever services the patient had done or you better off shake. But you are insured, yeah. You and they, they won't pay. You end up having to pay cash. Medicijnen die je echt nodig hebt. Dit, um... Right. And you so, can't get them, je kan ze niet krijgen omdat de verzekering ze niet betaalt. Right. Or they'll pay maybe 10% and you have to pay the rest, you know, which, you know, is, is not fair to people. You know, they take your money, you're supposed to be insured, you're supposed to be covered. It's just like car insurance or home insurance. A lot of these people have homeowners insurance, and just because their home's flooded, they're not going to get any compensation. You know, it's legal robbery. Yeah, very, very much so. You know, a lot of the elderly here, they they have to make choices between paying for their medication and paying for their food. Who wants to do that? You know. Veel ouderen moeten kiezen tussen of geld voor je eten of geld voor je medicijnen. You know, it's really not fair. You know what I mean? see the floor. got it. Yeah, So it must have come all the way up in here. yeah. Huh? That's community practice. Yeah. Whole new world. Yeah. I keep, I, I kept telling my, my brother-in-law, I said, you know what? I- I'm waiting for somebody to smack me and say, "Oh, it's a whole dream. <laughs> You know, but that probably won't happen. Well, actually, I've gone through the stages of grief. You know how they say the stages of dying? My whole family, we broke down one at a time at the camp. Yeah. My sister looked like she was gonna lose it, and then my mother, and then Me. I cried because they were crying. <laughs> Yeah. you know. Yeah. And no, it's like my, my office died. I've gone through all the stages of grief. You yeah. Know, I went through everything. The uh, denial, the anger. Yeah. Um, now I'm in the acceptance. And you know, the patients are killing me saying, please, Dr. Palazzo, come back. But you yeah. know, There's what, five of them saying that? I can't live with five patients. Right. Terry vertelt net hoe moeilijk de familie het had in de eerste week na de ramp. En de dokter zegt dat het voelt alsof haar praktijk is overleden... en dat ze al die stadio van rouw doormaakt. Verder is het een puinhoop hier, want de post werkt niet. Rekeningen komen niet aan. Vaccins worden geleverd die ver over de datum zijn... En dat ze als een soort telefoondokter al haar patiënten op afstand van medicijnen moet voorzien. Are there people who got into problem because they couldn't get their medicine? Yeah, but uh, I was able to call. I called in prescriptions all across the country: Missouri, Tennessee, Houston. people were calling me on the email and I was calling in prescriptions everywhere. And the pharmacists were great. I would say, look, I'm from New Orleans. My people are scattered all over and they just asked for my DEA, my license number, mm-hmm. and these people were able to get their meds. I've been playing like uh, long yeah. distance doc, you know? <laughs> So at least they keep getting their medication. Well, it's been nice working with you. Yeah, you, you, <laughs> I wish you all the best. Thanks. All the best. one of the best employees I've had. Oh. <laughs> Don't make me cry now. I've been trying to say I gotta stop crying on a daily basis. I gotta cut it down some. Oh, good. They cleared up. Good. Yeah. Bye. Bye. New een paar dagen later. I'm looking through some of my, my old papers for um, my descriptions that I want to use on my resume ooh, that's wrong. Back that out. Anyway, I'm trying to type up my resume here so I can send it out to FEMA, who I hear is hiring Katrina evacuees. Dus ik ben bezig met je cv, want de FEMA die neemt mensen aan die Katrina-evacuees zijn. Die andere baan ben je kwijt. Right, because I lost the job because the mayor is laying everyone off. He's laying off over what, 3,000 city employees. 3,000 mensen worden ontslagen van stadhuis. Right, and I recently contacted my job. I talked with them over the phone, and I was told they will send me a letter uh, giving me more information on the layoff. They also asked me whenever the city starts up again, would I be willing to come back? And I, of course, I said yes. And they also told me about maintaining my health insurance if I want to keep my insurance, I would have to do COBRA coverage, which is a lot higher, believe me. it's not really worth trying to keep it at this point. So it's better to get a job and get healthcare coverage somewhere else. Je krijgt nog een brief waarin uit wordt gelegd dat je ontslagen bent. En ze hebben gevraagd of je in later gevallen, als de stad er helemaal oké is, of je dan weer terug zou willen komen. Dan heb je ja op gezegd. En ze hebben gevraagd over de health insurance, over de gezondheidsverzekering, of je die wil aanhouden. En dan moet je er zelf bij betalen en dat is zo duur dat dat eigenlijk niet zoveel zin heeft. En dus ben je nu op zoek naar een nieuwe baan. Dus how do you feel about dit? Dit andere werk heb je 18 jaar gedaan. Well, I'm very upset about it because I had it so long and I was near a couple of more years and I could have retired. Ze werkte er 18 jaar, nog, nog een paar jaar extra en ze had met pensioen kunnen gaan. Dat, dat, dat, is, dat, ja, dat is afschuwelijk. It is because at my age, if I was a younger person, it probably wouldn't bother me. But I'm not a younger person. I'm 54 years of age. And so that's why I'm so upset about it. Ze, is er zo ondersteboven van. Ze is al 54 zelfs. Als ik heel jong was, was het dan geen probleem. Maar ja, nu is het gewoon ontzettend lastig. Yes. En de mannen? De mannen hebben werk gevonden. In de bouw. Eddie, Red, Cleavon, AJ, Bucci, and some other people. And the pay right now is very good, so we'll stay here in New Brunsville while they go down to New Orleans to work. And in the event that FEMA should hire me, then I will go back to New Orleans to work there for FEMA. You will be separated for some time then, yeah if, if, if having a job means being separated, then that's what it's going to take. Nobody wants to be here alone, but we can get around without the men because we have maps. <laughs> yeah, they knocked it the rest of it down. In het stadspark te New Orleans kan je je melden voor werk. En niet zozeer de bouw, want waar er gebouwd wordt, moet oh, eerst worden gesloopt. Red en zijn mannelijke familieleden hebben zich aangemeld voor werk als puinruimers. Yeah, I'm, I'm, I'm show you on my ID. Didn't you say that they changed the company? Is, is het bedrijf niet veranderd? yeah, one company is out. That was uh, the name of it was Bayou Contractors. Now they were the ones that were hiring a lot of immigrants from South America, and and, and a lot of us weren't getting hired or were getting pushed around de mensen die hier wonen, die werden een beetje eh, weggemoffeld. En er werden mensen uit Mexico, uit Honduras en eh, uit Zuid-Amerika right. werden gehaald. Dat is goedkoper. Right, cheaper. Toen zijn ze eruit gegooid. Then there's a, black activist, Jesse Jackson. Well, he came here and he found out they were hiring all these workers from out of the country. Jesse eh, Jackson die kwam erachter dat er zoveel mensen van Zuid-Amerika, Latijns-Amerika hier kwamen. Kwam hij met een bus naartoe met 150 mensen, waarvan only 18, waarvan er maar 18 echt van hier waren. Right. So it was for him it was more about black people, not about Katrina evacuation. Right. But then, all right, no. Now what he wanted, he wanted to get people from here, but a lot of the younger people are not work orientated in their mind. And they figure since they had the FEMA money and they was getting unemployment, some of them may have little menial jobs. They figured they didn't want to come back to New Orleans. All Een hoop, mensen, hoop jonge mensen die Jesse Jackson hier naartoe wil halen. Zeggen van ik heb zoveel duizend dollar van de FEMA, gratis huis. Ze krijgen unemployment geld. Dus wat zou ik gaan werken in New Orleans? Right, right. Now, because I wasn't here, you know, I was trying to handle my, my FEMA business. the other company got, got ousted out. Okay, and when they got ousted out, well, that put a lot of our people in the hiring mode where they start getting, getting hired. Getting in het bedrijf van de uitlachten zijn er weer mensen, meer mensen van hier gehuurd. Maar eerst zou je 16 dollar per uur krijgen, but it also changed. Dat is ook veranderd. That changed, and we don't know why it changed, but they say since they were going to house people in hotels, they want to cut $3 per hour off your wage. Mm. But if you had your own place to stay, I feel I don't need you to pay for my house. Eerst zou die 16, want dat weet ik nog dat hij me dat heel enthousiast vertelde. Want ik krijg 16 dollar per uur. Maar een paar dagen later bleek het al 14 dollar of, of 13 dollar te zijn geworden. Want die bedrijven hier zeggen van ja, we moeten veel mensen in hotels stoppen. Dus daarom gaat de 3 dollar per uur af. Maar ja, zegt eh, Red terecht, als je nou zelf al een huis hebt, waar moeten zij dan die 3 dollar pikken? right? <laughs> That's how crooked. This is the politicians are. Somebody getting that money. Ja, ja, want iemand, iemand steekt die 3 dollar gewoon in zijn zak. Gewoon that greed, that greed. Everybody wanted. They want the money. Maar aan de horizon dreigt nieuw gevaar. Orkaan Wilma. You know, I said this during Hurricane Rita, which struck around the same time in the middle of the night that is the absolute scariest time. A uh, hurricane hitting is never good. But hitting in the middle of the night is a real frightening thing. Er was er sprake van dat uh, Wilma naar New Orleans zou komen. Op een gegeven moment was het maar 2% kans. En nu op dit moment komt hij aan in Florida. Maar in de verte, echt in de verte, is Hurricane Alpha alweer aan het ontstaan. Oh, nooit Now the wind speed max sustained wind speed, not gusts. Sustained wind speed 120 miles per hour. En inderdaad, het houdt nooit op, want inmiddels heeft eh, die orkaan Wilma zes doden in Florida veroorzaakt en heel, heel erg veel schade. U hoorde Gerrit Kalsbeek in de vierde aflevering van Na de Storm. Volgende week eh, weer een aflevering van hem, goudkort dan, in New Orleans. Niet dat geel glimmende spul, maar grijs goud, bedekt met schimmel een intrigerende tekst. We zullen zien wat dat volgende week eh, in de vijfde aflevering van Na de Storm oplevert. Als u eh, iets meer over wilt lezen, ga dan naar onze website. Dat is www.ochtenden.nl.